say Thank you. And you know just what your body need. So girl, just let me proceed. Give it to you slow with a little speed. Great love is guaranteed. Indeed. play it like that. always acting so frantic, frantic. Listen to me weather. Hey, fuck on my neck, ragata. Yo, weather. I have to come bring it further. Whoa, lose control, lose control, lose control. fight, just beat the drum. If you're out at night, don't start a fight, just beat the drum. If you're out at night, don't start a fight, just beat the drum. If you're working all night, don't start a fight, just beat the drum. working all night. Sydney. Gewoon omdat het kan. Een uur extra. Maar helaas, ook dat uur extra. Dat loopt op zijn einde. Maar niet getreurd, volgende week vrijdag zijn we gewoon weer bij je Vrienden van de Radio. Met dan twee frisse vrijdaguurtjes. Bomvol nieuwtjes. Ik zeg, hou gewoon lekker op jouw van Zandvoort. En maak er een mooi weekend van.